9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De IJsselmeerziekenhuizen zeggen dat ze niet failliet zijn gegaan... door het kopen van dure Duitse medicijnen. Al die middelen worden vergoed door de verzekeraars, zeggen zij. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk werden in oktober failliet verklaard. Volgens onderzoekscollectief Follow the Money waren de ziekenhuizen ondanks hun penibele financiële situatie doorgegaan met het inkopen van dure medicijnen en hulpmiddelen in Duitsland. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit bevestigt dat er een beschikking is afgegeven waarmee die medicijnen grotendeels door de verzekeraars werden vergoed. Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn uit protest opgestapt bij het klimaatdebat. Reden is dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff niet was. En hij was juist degene die in de krant vergaande uitspraken had gedaan over het concept klimaatakkoord. De regeringspartijen besloten het debat niet zonder de oppositiepartijen te houden. Morgen wordt er een nieuw klimaatdebat aangevraagd. De hoofdverdachte in een kindermisbruikzaak op een camping in Duitsland... heeft de afgelopen tien jaar zeker 23 kinderen misbruikt. Allemaal in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Volgens de Duitse politie heeft hij zijn slachtoffers ook gebruikt... voor het maken van kinderporno. Bij de hoofdverdachte, dat is een man van 56... zijn ruim 13.000 foto's en filmpjes in beslag genomen. Aan de Franse kust zijn twee zitkussens aangespoeld... die waarschijnlijk afkomstig zijn uit het vliegtuigje... dat vorige week verdween boven het kanaal. Dat had de Argentijnse voetballer Sala aan boord. De hoop dat Sala en de piloot nog in leven waren, was al opgegeven. En de tekening van kunstenaar Rubens op een veiling in New York heeft ruim 6 miljoen euro opgebracht. Het werk was van prinses Christina. De veiling van het werk heeft tot grote ergernis geleid. Musea vinden dat het eerst aan Nederland had moeten worden aangeboden. Het weer, er trekt sneeuw over het westen, midden en oosten van het land... en dat kan gladheid opleveren. Morgen in de loop van de dag zon en 1 tot 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A22 Beverwijk richting Velzen.